Eefje kunnen met het NOS-journaal. In woonwijken en buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt... antwoordt bijna 30 van de ondervraagden te hard rijden. Op plek 2 staat hondenpoep. Vooral buiten de stad storen mensen zich aan hardrijders en hondenpoep. In de stad vinden mensen het vaak belangrijker dat er iets gedaan wordt aan rommel op straat en aan parkeerproblemen. In Rotterdam gaan de formatiegesprekken beginnen zonder de grootste partij Leefbaar Rotterdam. Zes partijen gaan met elkaar onderhandelen. VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. Die partijen hebben samen een minieme meerderheid. De formatie liep eerder vast, onder meer omdat de VVD en Leefbaar Rotterdam alleen met elkaar in een coalitie wilden. De VVD gaat nu dus toch zonder Leefbaar de onderhandelingen in. Het is nog niet bekend wie de gesprekken in Rotterdam gaat leiden. Een man is in Rotterdam zwaar gewond geraakt toen hij op zijn hoofd werd geslagen met een stuk gereedschap, vermoedelijk een tang. Gebeurde in het centrum van Rotterdam, vlakbij een speeltuin. Omstanders hielden de dader in bedwang tot de politie kwam. Het slachtoffer kreeg hulp van een traumahelikopter en hij moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Op Roland Garros is David Gauvin in de achtste finales verrassend uitgeschakeld. De als achtste geplaatste Belg verloor in vier sets van de Italiaan Cecchinato, de nummer 72 van de wereld. Gauvin had een zware week achter de rug met twee vijfzetters, onder meer tegen Robin Haase. Cecchinato speelt in de kwartfinale tegen Novak Djokovic, die geen enkele moeite had met Fernando Verdasco uit Spanje. Het weer nog. Op steeds meer plekken is het bewolkt.